7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bedrijven die hun klanten vanwege de coronacrisis een voucher aanbieden... houden zich niet altijd aan de afspraken. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. De Waakond constateert dat vouchers voor het niet doorgaan van concerten... festivals en sportwedstrijden vaak niet alle kosten dekken... die de consument heeft betaald. Daarnaast krijgen consumenten niet altijd informatie over hoe ze geld kunnen terugkrijgen... als ze de tegoedbon niet willen. Schuldeisers van HEMA proberen zelf eigenaar te worden van de warenhuisketen. Daarvoor hebben ze een voorstel gestuurd naar de directie van HEMA, melden NRC en het Financiële Dagblad. Mocht het doorgaan, dan raakt de huidige eigenaar Marcel Boekhoorn zijn bedrijf kwijt. Hij kocht HEMA in het najaar van 2018. De schuldeisers zouden voornamelijk professionele beleggers zijn... die bang zijn dat ze veel van hun geld niet meer terugzien. Ze hebben HEMA zo'n 600 miljoen euro geleend. Als de directie akkoord gaat met hun voorstel... willen ze in ruil daarvoor 300 miljoen aan schulden kwijtschelden. Het onafhankelijk kiesbureau in Suriname heeft forse kritiek op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee dagen na de parlementsverkiezingen is het ministerie nog altijd bezig met het verwerken van de stemmen. De voorzitter van het kiesbureau zegt dat ze de uitslag al heeft en dreigt die nu zelf maar bekend te maken. Het ministerie zegt dat de vertraging te wijten is aan de coronacrisis. Vliegtuigbouwer Boeing hervat de productie van het toestel 737 MAX. Dat type staat al meer dan een jaar aan de grond na twee dodelijke ongelukken. Boeing verwacht dat er binnenkort een seintje komt van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit... dat de toestellen weer de lucht in mogen. Eerder op de dag maakte de vliegtuigbouwer al een ontslaggolf bekend. Als gevolg van de dalende vraag naar vliegreizen eh, door de coronacrisis... verliezen duizenden Boeing-medewerkers hun baan. Het weer het is vandaag vrij zonnig en het wordt 16 tot 22 graden.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 We werken ook zoveel mogelijk thuis. Alleen als dat niet kan, gaan we naar het werk. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah!